Won't you show me how? Wanna learn how to believe again, find the innocence. ZFM. ZFM. Christmas Zet op je radio. Met ZFM. Hele fijne dagen. He was born so So the is told. We remember Christmas Day when winter days grow cold.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 Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. Het personeel van geldtransportbedrijf Brinks voert zaterdag actie. Geldautomaten worden dan niet bijgevuld, zo laat CNV weten. Reden is dat de directie van Brinks niet is ingegaan op een ultimatum dat FNV en CNV hadden gesteld en dat om middernacht afliep. In oktober kondigde het bedrijf een grote reorganisatie aan, waarbij 600 banen verdwijnen. Rabobank, ING en ABN richten een nieuw geldtransportbedrijf op. De bonden willen dat een deel van het Brinks personeel daar naartoe verhuist. Paus Franciscus heeft gisteravond christelijke vluchtelingen uit Irak gebeld. Die zijn gevlucht voor de militanten van IS. Ik zegen jullie en ben heel dicht bij jullie, zei de paus tegen de vluchtelingen die in een kamp zitten bij Erbil. Franciscus vergeleek hun situatie met die van Jezus in de nacht van zijn geboorte. In Istanbul is opnieuw een Turkse Nederlander doodgeschoten. Dat melden Turkse media. Het gaat om Vedat S. Volgens bronnen was hij een goede kennis van Ali Akun, die woensdag werd geliquideerd. Of beide moorden met elkaar te maken hebben is nog niet duidelijk. Vedat S. komt uit Rotterdam-West. Hij is de broer van de topcrimineel Sedat S. Bij de aanslag op Vedat S. Kwam volgens, de kwam volgens een Turkse krant nog iemand anders om het leven... en raakte een ander nog zwaar gewond. In Maleisië zijn tientallen toeristen geëvacueerd die door overstromingen vastzaten in een vakantiepark. Onder hen zijn 16 Nederlanders. Reddingswerkers hebben de gestrande toeristen met bootjes weggehaald en naar de stad toet vervoerd. De toeristen kwamen vast te zitten in het oosten van Maleisië toen een rivier buiten zijn oevers trad, waardoor de toegangswegen afgesloten raakten. Dan nog het weer. Het is vandaag wisselvallig met een enkele